De oudbestuurders werden begin dit jaar al aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. En onlangs is de dagvaarding tegen hen ingediend. Het Leids Dagblad heeft die nu ingezien. ROC Leiden kwam in grote financiële problemen bij een nieuwbouwproject. Een commissie concludeerde dat de schoolleiding onverantwoorde risico's heeft genomen. Deze zomer krijgt een plek in de top 10 van warmste zomers ooit in Nederland, meldt Weer Online. Sinds het begin van de metingen in 1901 werd het maar in acht zomers warmer. Vandaag wordt het mogelijk de warmste 25 augustus ooit. De verwachte temperatuur in de beeld is 32 graden. Het dagrecord daar staat op 31,1. De zomer begon nogal wisselvallig. Er waren 22 zogenoemde mooi weerdagen. Dat zijn er normaal 32. En het regende deze zomer meer dan anders. Er viel 245 mm neerslag. En 225 is gemiddeld. De Amerikaanse veteraan die vorige maand vijf agenten doodschoot in Dallas had een oorlogstrauma waarvoor hij niet werd behandeld. Dat staat in documenten van de zorginstantie voor veteranen. Nadat de man was teruggekomen van de missie in Afghanistan concludeerden artsen dat hij geen gevaar vormde voor zichzelf of zijn omgeving. Vorige maand schoot de oud-militair de agenten dood tijdens een demonstratie tegen racistisch politiegeweld. Premier Renzi heeft in Rome crisisberaad met zijn kabinet over de aardbeving van gisteren. Waarschijnlijk wordt voor het gebied een noodtoestand uitgeroepen. Het dodental staat nu op 247. Er zijn honderden gewonden. Duizenden mensen zijn dakloos. Het zoeken naar overlevenden is de hele nacht doorgegaan. Op sommige plekken werd gezocht met graafmachines. Op andere plekken ging het zoeken met de hand. Het weer opnieuw tropisch warm, lokaal 35 graden.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 Op deze wegen heb je nog de meeste vertraging. De A10, de A10 West, richting Zaanstad. Tussen Osdorp en Sloterdijk, 2 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. A20 naar Gouda, tussen Maasdijk en Schiedam, 9 kilometer door een ongeluk.